Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De beveiligers op Schiphol leggen vanavond voor 10 minuten het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog, zegt vakbond FNV. Er zijn de afgelopen tijd passagiers bijgekomen terwijl er minder beveiligers zijn. De FNV denkt dat er nog meer acties zullen volgen. Schiphol vindt de acties voorbarig omdat er wordt gewerkt aan betere werkomstandigheden. De luchthaven dreigt met een kort geding om de werkonderbreking tegen te houden. Reizigers zullen vanavond geen last hebben van de actie van de beveiligers. Ziekenhuizen doen te weinig om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Medewerkers moeten bijvoorbeeld beter schoonmaken en ontsmetten. En ze moeten patiënten bij binnenkomst grondiger controleren op besmettelijke infecties. Van de 25 onderzochte ziekenhuizen voldeden er 22 niet aan alle regels. Honderden kilometers ten zuiden van het Griekse eiland Kreta zijn brakstukken gevonden. Ze zijn vermoedelijk van het vermiste Egyptische vliegtuig. Het toestel met 66 inzittenden verdween vannacht van de radar. Het was bezig aan een vlucht van Parijs naar Cairo. In de Middellandse Zee bij Kreta zijn volgens persbureau Reuters een aantal grote plastic voorwerpen gezien. Voor de Airbus van Egypt Air van de radar verdween... maakte het plotseling twee scherpe bochten... en daalde het meer dan 6,5 kilometer, zegt de Griekse minister van Defensie. De clubs uit de eerste divisie willen niet dat FC Twente volgend jaar in de Jupiler League speelt. Ze zijn bang dat Twente eenvoudig kampioen zal worden en dat ze zelf om de kruimels moeten spelen. Volgende week willen ze tijdens de algemene vergadering betaald voetbal opheldering krijgen over het voorgenomen besluit om Twente te laten degraderen. Roger Federer doet niet mee aan Roland Garros. De Zwitserse tennisser zegt dat hij niet fit genoeg is om aan de Open Franse kampioenschappen mee te doen. Federer was vijf keer finalist in Parijs en won één keer in 2009. Het weer, eerst nog kans op een bui. Vannacht toenemende bewolking en later lichte regen. In de loop van morgen af en toe zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 land in maart. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 luistert naar een nieuwe aflevering van CFM Jong Zandvoort. Het is vandaag 19 mei. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven de dier van de week met de naam Siep. Rond kwart voor zeven het weer en dan om zeven uur hebben we een kleine pauze. Want dan komt het nieuws er tussendoor.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 a la ca. Hey, hey, a la ca. La Me and over la rocket to the alley fresh touch that's all that Pick up the girl them from Cabo Ghana, Panama, Suriname, Curacao. Yeah, me want a lot of. Yeah, DJ Son play a la ca tight pussy. Yeah, me love and I love my banana. Some boy a snitch pan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 squirting. Oh God, I like the way you do it. Maar ben ik be die tot tot de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 fais passer les horaires, mais shirt van la klas. A la kaka, à la, à la kaka. Wat doen we vandaag? En ik raak je bak aan. Dus schat je, neem je legging mee. Ik wil dat je even shake, als je dit dan komt kon sick of that phone. I'm so sick of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 my soul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 G-Eazy samen met Baby Rexa. Me, Myself and I. Het is alweer kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Op nummer 5 staat Uncharted 4. Op nummer 4 Quantum Break. Op nummer 3. Far Cry Primal. En dan het spannende muziekje. Wat zal er op nummer 1 staan? En op nummer 2? Op nummer 2, Dark Souls 3. En nummer 1. Sowieso al 5 weken volgens mij. Misschien nog wel langer. Iedereen vindt het een goed spel. The Division.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 As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby,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 coming home. I know what you did last summer. Just like to me, there's no other.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 How's my secret? I don't really need it. I know you can feel this, so advertise my secret. met Walking on Cars. Walking on Cars is dan de artiest, hè, heb ik het over. Wil je nou live in de studio kijken? En voor degenen die al kijken. Dat kan op Facebook of op de website. Op Facebook eh, is het wat fout gegaan, dus hij staat nu op mijn eigen pagina. Dat is gewoon Thomas de Jong. En daar kan je hem live meekijken of cfm-live.nl natuurlijk. Het is inmiddels tijd voor het dier van de week met de naam Sheep. Sheep is een eh, vrolijke kater van 6 jaar. Het bijzondere aan Sheep is dat hij maar drie poten heeft. Hij heeft hier zelf geen last van, al loopt hij natuurlijk wel wat minder snel. Sheep is gewend om met mooi weer lekker naar buiten te gaan. Met nadruk op mooi weer want kou en regen houdt hij niet. Dan blijft hij liever lekker binnen. Een gezellige knuffelkont die graag op schoot ligt. En aan kinderen gewend is. Hier in de opvang doet hij niet leuk naar andere katten. Hij heeft dus liever het rijk alleen. Bent u nou geïnteresseerd in Siep? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan lekker muziek luisteren. Zo is dit lekker nummer. Sex van Cheat Codes. En daarna hoor je Everjack samen met Vice en Hey. I wanna do it again You're crazy like and I don't want it to end. sex. Six, eight, three. você. En is simpel, dag als vandaag. De fakkel, ik draag hem. Gooi de bal, glas van tafel en verplaats. Nikola Tesla, master of lightning. See him right here. En de energy blijft hier. We, we, we, we kennen geen spijt meer. het licht wisselvallig lenteweer. Met vooral rond zondag kans op enkele buien. Vrijdag en zaterdag en ook begin volgende week ligt het droog, eh, lijkt het droog te, te blijven in onze regio. De temperatuur ligt rond de 16 graden, maar zaterdag is het met een graad of 19 wat warmer. Ja, en kijk je nou mee op Facebook? Het zou natuurlijk heel leuk zijn want ik, zie nu, ik kijk nu, ja dat zien jullie niet als jullie niet meekijken natuurlijk. Maar ik kijk nu recht, gewoon recht de camera in. En dan kunnen jullie zien wat ik doe. En eh, dat kan je kijken op eh, mijn eh, Facebook. Want ik had het geprobeerd via de pagina, maar dat lukte helaas niet. Dus dat is Thomas de Jong, dus facebook.com slash Thomas de Jong. En dan kan je het vinden. En natuurlijk allemaal even kijken en delen en weet ik het allemaal reageren, want je kan je verzoekje eh, aanvragen. Dat kan je sowieso doen. Bel even naar de studio. Of vraag het dus aan via de Facebookpagina. Of via de livestream. Maar goed, wij gaan verder met de muziek. Hier is uh, eh, 21 Pilots. Met Stressed Out.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

yeah, I'm flaky. Had a couple man won't be me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 what the girls like. I know you, I know you want the good thing. I know what boys like. I know what they want. George. Het is alweer het einde van het eerste uur voor CFM Jong Zandvoort. Zometeen nog de evenementen en de top 5 films. Ik ga jullie zometeen weer spreken na het nieuws. Kijk natuurlijk mee op Facebook. www.facebook.com slash Thomas de Jong. Want eh, ik probeer het via de pagina zelf. CFM Nieuws Zandvoort altijd even liken. Maar dat lukt helaas niet. Waarom? Ik heb geen idee.